situatie met die van Jezus in de nacht van zijn geboorte. Of 4. Komende dag neemt de wind af, er is af en toe zon en er valt een enkele bui bij 6 tot 8 graden. Dit was het NOS.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 De pinautomaten zullen niet bijgevuld worden, dat laat CNV weten. Reden van de staking is dat de directie van Brinks niet is ingegaan op een ultimatum dat FNV en CNV hadden gesteld. Prinks wordt afgestoten door het Amerikaanse moederbedrijf. De bonden eisen dat een deel van het personeel een baan krijgt... bij het nieuwe geldbedrijf van Rabobank, ABN AMRO en ING. Voor diegenen die worden ontslagen willen de bonden een goed sociaal plan. Het ultimatum van de bonden liep om middernacht af. Volgens CNV heeft Brinks niet gereageerd. In Istanbul is gisteravond opnieuw een Turkse Nederlander doodgeschoten. Dat melden Turkse media. Het gaat om Vedat S. Volgens bronnen was hij een goede kennis van Ali Agun, die gisteren ook werd geliquideerd. Vedat S. was de broer van de topcrimineel Sedat S. Bij de aanslag op Vedat S. kwam volgens de Turkse krant Hurriyet nog iemand anders om het leven. Eén persoon raakte zwaar gewond. Tientallen toeristen die door overstromingen vastzaten in een vakantiepark in Maleisië zijn geëvacueerd. Onder de vakantiegangers zijn 16 Nederlanders. Maleisische reddingswerkers hebben de gestrande toeristen met bootjes weggehaald en naar de stad Jerantoet vervoerd. De toeristen kwamen vast te zitten in het oosten van Maleisië. Door zware regenval was een rivier buiten zijn oevers getreden en was het onmogelijk om weg te komen. Paus Franciscus heeft gisteravond christelijke vluchtelingen uit Irak gebeld. Die zijn gevlucht voor de militanten van IS. Ik zegen jullie en ben heel dicht bij jullie, zei de paus tegen de vluchtelingen... die in een kamp zitten bij Erbil. Franciscus vergeleek hun situatie met die van Jezus in de nacht van zijn geboorte. Het weer, vannacht kan er in het noorden een bui vallen. Het is een graad.